Let's go crazy. Do a song. Oh my. There is gold All that ain't gold mm-hmm. There's an ocean there are people living there and each and every day But hell is not fashion So what you trying to say Everybody wants to what's already been Everybody wants to tell what's already been told 99 years old You she led a good life Heaven takes her soul the dawn.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 De verslaafde jongeren zijn gemiddeld bijna 8 uur per dag online aan het gamen. Het zijn vrijwel allemaal jongens en twee derde van hen zitten op het VMBO. Verslaafde gamers hebben vaker last van depressies dan leeftijdsgenoten en hebben vaker een negatief zelfbeeld. In Nepal is een 82-jarige oud-minister van het land om het leven gekomen bij een beklimming van de Mount Everest. Hij was bezig met een poging de oudste mens te worden die ooit de berg in de Himalaya heeft beklommen. Hij raakte onwel tijdens de beklimming. Toen hij terug wilde gaan naar het basiskamp zakte hij in elkaar. Waarschijnlijk had hij last van de hoogteziekte, een tekort aan zuurstof op grote hoogtes. Het record blijft nu staan op naam van een 76-jarige Nepalees. De FNV heeft nog geen oplossing gevonden in de ruzie over het pensioenstelsel. Het overleg tussen de 19 bonden en het bestuur van de vakcentrale werd vannacht rond half 1 gestaakt. De grootste vakbond, FNV-bondgenoten, is het niet eens met het principeakkoord over de pensioenen dat is gesloten met de werkgevers. Wordt verder gepraat, maar wanneer is nog niet duidelijk. Ongeveer 100 inwoners van een dorp bij de kerncentrale in het Japanse Fukushima zijn even naar huis geweest om persoonlijke spullen op te halen. Ze moesten wel maskers opdoen en speciale kleding aantrekken tegen de radioactiviteit. Dat was het eerste georganiseerde bezoek van inwoners die in de zone van 20 kilometer rond de verwoeste centrale wonen. Tot besluit het weer. Wisselend bewolkt in het westen wat regen en onweersbuien. In het westen wordt het 18 graden, in het zuiden een graad of 22 dit was het NOS Show. Dit is, dit is John Sau, John Sau Hoka, van, van de ANWB. In de, in de Randstad stad staan nog, nog files, files op de, op de A1 richting, richting Amster, Amsterdam. Amsterdam. Voor het, voor het knopen op het Hoevelaken 6 kilometer. Daar. A4 4 richt, richting Amsterdam. dan Tussen Schiphol en, en Bad, Badhoevedorp 4. Eh, en, de, en de richting Den Haag, Den Haag 5 kilometer bij, kilometer bij Zoeterwoude. Zoeterwoude. A7, A7 Hoorn richting, richting Zaandam. Bij de, bij de af het Zaandijk nog 3 kilo, nog drie kilometer. En op de, A, en op de A8 naar Amsterdam dan 5, km, 5 kilometer voor, voor het knoop, knooppunt Koenplein. A, A9, 9 Alkmaar, Alkmaar richting Amstel, Amstelveen. Veen, tussen, tussen Beverwijk, Beverwijk en knooppunt knoop, knoop, knoop, knoop raas op het raas op 5, 5 kilometer, kilometer.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 Ook andere vormen van mobile VoIP, zoals het gesprek over internet voeren wordt genoemd, zullen in rekening worden gebracht. KPN-klanten hoeven niet voor de apps zelf te betalen, maar wel voor de hoeveelheid en snelheid van het dataverkeer. KPN ziet dat mensen minder mobiel bellen en sms'en. In plaats daarvan worden met smartphones gesprekken gevoerd en korte berichtjes gestuurd die nu nog bijna gratis zijn. KPN heeft verder aangekondigd het aantal winkels de komende jaren fors uit te breiden van ruim 200 naar 300. De politie heeft drie mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de duimbranden in Schorel. Een van hen is een man van 44 uit Alkmaar. Die is al voorgeleid aan de rechtercommissaris. Hij zit sinds gisteren vast en zijn hechtenis is met 14 dagen verlengd. Verder zijn twee mannen van 18 en 20 jaar uit Schagen aangehouden die vandaag worden voorgeleid. Hier pakte de politie al vier mannen op en die werden vrijgelaten omdat ze niets met de duinbranden te maken hadden. Het gebeurt geregeld dat er bij langdurige droogte branden woeden in het duingebied van Schorel en Bergen. Bij een brand van vorige week zondag werd in totaal 250 hectare heidegebied verwoest. Vliegtuigen van de NAVO hebben vannacht de hevigste bombardementen in twee weken uitgevoerd op de Libische hoofdstad Tripoli. Een gebouw van de geheime dienst en een overheidsgebouw dat soms gebruikt wordt door parlementsleden werden geraakt. Vermoedelijk is ook een complex getroffen waar familieleden van Gaddafi wonen. Er zijn geen gegevens over doden of gewonden en ook is niet duidelijk wat de schade is. De bombardementen kwamen een paar uur na hevige gevechten in... Dit is, dit is John, John Hoka van de ANW. Sau Hoka van de AB. ANW. In de Randstad staan dus op de A. In de rand 4 naar Amsterdam. Amsterdam, dus op de A. Bij Stad naar Kloten Amsterdam 3. En bij richting Den Kloten 3, Haag nog. En richting 6 km Den Haag meter. Nog tussen Roeski Roelevaarts meter. en half. Tussen Hoogmaar Roelevaarts in en half. A. 8 naar Amsterdam 4 kilometer voor A8 naar knooppunt Amsterdam. 4 plein. Kilometer voor de A. Knooppunt 9 richting plein. Amsterdam De A1 aan 9. Tussen richting Amstelveen. Evenwijk. Amstelveen. Knooppunt Tussen op 5. Beverwijk 5, knooppunt op 5, A12 Den Haag naar A2 Utrecht, A12 Den Haag, Reewijk 3 naar Utrecht en ook Re 3 kilometer 3 bij die en ook Brug 3 kilometer bij die en Brug het Arnhem naar Utrecht en Utrecht Arnhem ze bij Mar naar Utrecht Spergen, ze bij Mar 4 En bij 3 Bergen 4 Bergen 4 en bij 4 3 Bergen ook